was de laatste keer, want je hebt me weer bedrogen. Ik wil je niet meer, het was de laatste keer, want je hebt me weer. wat zo mooi was, dat is nu voorbij. Want ik weet het, jij houdt niet van mij. Ik wil je niet meer, het was de laatste keer. Ook al hou ik maar ondanks dat ik van je hou, ga ik van je heen, omdat ik jou niet vertrouw, laat ik jou alleen. Ik wil je niet meer, het was de laatste keer, want je hebt me weer. Ik wil je niet meer, het was de laatste keer, want je hebt me weer belogen. Wat zo mooi was, dat is nu voorbij, want ik weet het jij houdt niet van mij. Ik wil je niet meer, het was de laatste keer. Ook al hou ik maar van één en dat ben jij. Ook al hou ik maar van één en dat ben jij.